Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Het kabinet komt dinsdag waarschijnlijk niet met nieuwe coronamaatregelen. Het zou nog te vroeg zijn om conclusies te trekken over de effecten van de maatregelen die anderhalve week geleden ingingen. Wel praten premier Rutte en minister De Jonge de pers komende dinsdag bij over de stand van zaken. Volgens Haagse bronnen wordt er dan ook gewaarschuwd dat mensen zich echt aan de regels moeten houden om draconische maatregelen te voorkomen. Een deel van het kabinet en zijn adviseurs hebben vandaag op het Katshuis weer overlegd over de situatie. In een woning in Den Haag is gisteravond een dode vrouw gevonden. Er wordt onderzocht of het om het lichaam gaat van de bewoonster van 35... die als vermist was opgegeven. Een man van 26 uit Zoetermeer is opgepakt. Volgens buurtbewoners had de vrouw vaak ruzie met haar vriend... en wilde ze de relatie met hem verbreken. De 28-jarige agent die gisteravond laat omkwam bij een aanrijding bij Nune... wilde samen met zijn collega een aangereden dier van de weg halen, heeft de politie bekendgemaakt. Toen ze daaraan begonnen werden ze van achteren aangereden door een 36-jarige automobilist uit Helmond. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De man had geen drank of drugs gebruikt. De andere aangereden agent kon vandaag het ziekenhuis verlaten. Op politiebureaus in het hele land is de vlag vandaag half stok gehangen... als eerbetoon aan de omgekomen agent. Een paar honderd mensen hebben in Utrecht gedemonstreerd... tegen de heroprichting van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit. Ook wel bekend als de pedopartij. Die wil dat de wettelijke leeftijdsgrens om seksueel actief te zijn wordt opgeheven... en het bezit van kinderporno niet langer strafbaar is. Het weer nog in de kustprovincies nog kans op een bui. Hier en daar ook met onweer. Boven land komen er meer opklaringen voor. En de wind neemt steeds meer af. De temperatuur ligt vannacht rond een graad of 8.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 Ze zijn daar twee auto's aan het bergen na een aanrijding. Je kunt omrijden via de Velsertunnel over de A22. Tot zover de verkeersinformatie. Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol...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 I can be She calls in the of the night She takes all I've got from me So I can go me with the fever of final goodbye. body shaking on ugly Cause insecurity told me you don't love me All it takes is a girl above me On your timeline to make me nothing This is me, oh jelly, jelly, jelly on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. that shit. baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' to pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh huh, who that chick? Nah, that's pitiful. That's so average. Why? Some women want men and some girls want wise.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 Roze kleurig leek. Een gelukkig einde bleek tijdelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart dus is meestal hoe het gaat. Foto's in de prullenbak en spullen op de straat. De allermooiste liefde die wordt ingeruild voor haat. Ik klap in mijn hart het niet met mij. Zij houdt nog steeds van hem en hij nog steeds van haar. Soms blijf je wel verbonden, maar ben je niet meer bij elkaar.